Ik heb het vermoeden dat jullie hier zo een feestje gaan bouwen. Ja, zeker weten hoor. Met onze leuke sfeer, onze lach zullen we iedereen verwelkomen. En... Ik denk dat jullie zo meteen echt voor zomerse sferen gaan zorgen. Ja, precies. Dat, eh, dat doen we sowieso met onze glimlach, onze uitstraling en de muziek natuurlijk. Lekker feestje bouwen. Ja, zeker weten. <laughs> Er is vandaag ook nog een circusact voor de koning. En misschien gaan de voetjes nog wel even van de vloer bij een breakdance voorstelling. Heb jij vannacht doorgehaald op een feestje? In Alkmaar haalde Ali ook een nachtje door. Niet om te feesten, maar om heel veel tompoesen te bakken. Onze verslaggever Jasper Leegwater is bij haar bakkerij. Hoeveel oranje tompoesen hebben jullie gebakken vannacht? 12.500. 12.500. Ja, je zal ze op moeten eten. Hè? Vorig jaar hebben jullie ze toen allemaal verkocht of gaan ze dan ook nog wel eens eh, de prullenbak in? Nee, allemaal verkocht. Tekort. Ja, giga. Echt ongelooflijk. President Erdogan zit deze Koningsdag thuis. Dinsdag voelde de Turkse president zich ineens niet lekker tijdens een tv-interview. Achteraf zei hij dat het waarschijnlijk om een buikgriep gaat. Maar op advies van de dokter blijft hij nu langer thuis. Binnenkort zijn er verkiezingen en Erdogan heeft nu ook een aantal campagnebijeenkomsten gecanceld. Vandaag doet hij wel de opening van een nieuwe kerncentrale, maar dan thuis op de bank vanaf zijn laptopie. En onderzoekers van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht hebben een doorbraak bereikt in de behandeling van baby's met een agressieve vorm van leukemie. Dat schrijft de Volkskrant. Het gaat om een medicijn dat het afweersysteem van baby's aanspoort om kankercellen zelf op te ruimen. Bijna alle zieke baby's die dat middel kregen leven twee jaar later nog. Ook is de kans dat de kanker terugkomt kleiner geworden.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 De A10 West richting de A10 Noord. Voor de Koentunnel 3 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. De vertraging is 20 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A5. En tot zover de verkeersinformatie.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 And since that day, we've never been apart. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander, zijn gezin en andere familie vieren Koningsdag in Rotterdam. Op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid werden ze om 11 uur welkom geheten door burgemeester Abu Taleb. In de binnenstad bezoekt het gezelschap sportdemonstraties en muziekoptredens. Met een speciale ceremonie opent Turkije vandaag de eerste kerncentrale van het land. Die werd gebouwd in samenwerking met Rusland. De Russische president Poetin wil de ceremonie volgen via een videoverbinding. De NAVO zegt dat Oekraïne alle militaire middelen heeft om gebieden op de Russen te heroveren. De bondgenoten hebben alle beloofde voertuigen geleverd, zei NAVO-chef Stoltenberg. Het weer droog en zonnig, 12 tot 15 graden. Vanmiddag wat meer bewolking. En vanavond volgt vanuit het zuidwesten regen.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 Want ik wil vluchten van die pijn Deze man wil ik niet zijn Hij begint me in te halen Vaak gevlucht, ik vond geen rust Ik loop steeds weg, ik ben uitgeput Het lijkt alsof ik val schaduwdurend weg. Dit moet ik in mijn eentje dragen. Van alles geprobeerd, ik heb het maar geaccepteerd. De illusie dat je mij zou laten. Vaak gevlucht, ik vond geen rust. Ik loop steeds weg, ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val, want ik krijg Ik loop steeds weg, ben uitgeput Het lijkt alsof ik val Want ik krijg geen adem meer Is dit de laatste keer?